1 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Noorden van Syrië, bij Aleppo, staat een munitiefabriek van het leger van president Assad in brand. In de fabriek worden zogenoemde vatenbommen gemaakt, vol met explosieven en metaaldelen. De metaaldelen, die door de kracht van de ontploffing worden weggeslingerd, vergroten de schade aan mens en omgeving aanzienlijk. De ontploffing zou tot aan de Syrisch-Turkse grens te zien zijn geweest, 70 kilometer verderop. De Turkse president Erdogan wil dat Amerika zijn rivaal Gulen uitlevert aan Turkije. De islamitische geestelijke Gulen woont in Amerika. Volgens Erdogan zit hij achter de mislukte koepoging van afgelopen nacht. Gulen ontkent elke betrokkenheid bij de staatsgreep. Erdogan heeft zich rechtstreeks tot president Obama gewend met zijn oproep. Het Nederlandse SBM Offshore heeft een schikking bereikt in de langslepende corruptiezaak in Brazilië. De Schiedamse dienstverlener voor de olieindustrie betaalt Brazilië meer dan 160 miljoen dollar vanwege de smeergeldaffaire. Met de deal wordt SBM gevrijwaard van verdere juridische procedures in Brazilië vanwege corruptie tussen de jaren 1996 en 2012. De piloten van het neergestorte vliegtuig van Egypt Air hebben kort voor de crash gezegd dat er brand was aan boord. En dat is te horen op de voice recorder van het toestel. De gegevens lekten begin deze maand al uit, maar ze zijn nu officieel bevestigd. Eerder was al bekend dat er een rookmelding was geweest in een van de wc's aan boord. Ook werden op brokstukken rook- en hittesporen gevonden. Het vliegtuig stortte op 19 mei in de Middellandse Zee tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo. Alle 66 inzittenden kwamen om het leven. Het weer. Vannacht kans op wat regen en het wordt niet kouder dan 17 graden.